De discussie lijkt zich toe te spitsen op een verschil van mening tussen de onderhandelaars Verhagen en Klink. Die laatste wil zich terugtrekken als onderhandelaar. Hij heeft inhoudelijke bezwaren. Verhagen wil de besprekingen gewoon voortzetten. De verwachting is dat het overleg nog wel even zal duren. De twee mannen die gisterochtend op Schiphol werden aangehouden waren niet bezig met de voorbereidingen van een aanslag. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen bij de FBI. Ze zouden in Chicago hun vlucht naar Washington hebben gemist, van waar ze naar Dubai zouden vliegen. In de bagage van een van hen werden in de VS verdachte spullen gevonden. Het OM in Nederland verdenkt de twee van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag. Honderden mensen hebben in Utrecht de laatste eer betuigd aan judo-legende Anton Geesink. Hij lag in een open kist in zijn sporthal aan de Anton Geesinkstraat. Rond zijn kist stonden judoka's en op tv's waren wedstrijdbeelden te zien van Geesink. Hij wordt morgenmiddag in besloten kring gecremeerd. In Moskou heeft de politie een aantal mensen opgepakt bij een demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting. Tijdens het protest ontstond een grimmige sfeer waarbij de politie de betogers volgens ooggetuigen hard aanpakte. Op elke 31ste van de maand protesteren honderden mensen in Moskou. Zo willen ze aan artikel 31 van de grondwet herinneren dat de vrijheid van demonstratie garandeert. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt hebben veel voetbalclubs nog spelers gekocht. Van der Vaart gaat voor 11 miljoen euro van Real Madrid naar Tottenham Hotspur. Wel moeten de papieren voor de transfer van de middenvelder op tijd in orde zijn. En verder gaat Klaas-Jan Huntelaar definitief van AC Milan naar Schalke 04. En Royston Drenthe gaat van Real Madrid naar Hercules Alicante. Willem Twee spits Frank de Moesje speelt in vervolg voor FC Utrecht. Het weer, het is droog en het koelt vannacht af tot 7 graden.